Alle 153 inzittenden zijn omgekomen. Komen allemaal uit Nigeria toestel van de Nigeriaanse maatschappij Dana Air kwam uit de hoofdstad Abuja. Het zou een gebouw hebben geraakt en daarna in brand zijn gevlogen. Het toestel kwam neer in een dichtbevolkte wijk in Lagos. Of er ook op de grond slachtoffers zijn gevallen is nog niet duidelijk. Het Egyptische Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak tegen president Mubarak. De Egyptische oud-dictator werd zaterdag veroordeeld tot levenslang wegens het neerslaan van protesten in zijn land, maar werd vrijgesproken van corruptie. Zijn twee zonen en zes hoge politiefunctionarissen gingen vrij uit. Het wil Mubarak en zijn zonen alsnog veroordeeld zien voor corruptie. Tegen het vonnis was veel protest in Egypte, omdat velen graag de doodstraf hadden gezien voor Mubarak. Mubarak kreeg vandaag in Cairo zijn gevangenisuniform aangemeten, meldde de staatstelevisie. Ook werden zijn gevangenisfoto's genomen en kreeg hij zijn gedetineerde nummer. De Britse koningin Elizabeth heeft vanmiddag zo'n drie uur meegevaren in een grote botenparade op de rivier de Thames. Het was een van de hoogtepunten van de viering van haar 60-jarig regeringsjubileum. Meer dan duizend schepen voeren mee. Tijdens de vaartocht dwars door Londen stond de koningin te zwaaien op haar koninklijke schip samen met haar familie. De parade trok meer dan een miljoen toeschouwers. De noodhulp voor Haiti van hulporganisatie Cordate Mensen in Nood is volledig besteed. Na de, aardbeving van begin 2010 kreeg Cordate 29 miljoen euro van de 112 miljoen die was ingezameld op Giro 555. De organisatie heeft van het geld onder meer huizen gebouwd en psychische hulp verstrekt aan slachtoffers. Bij de aardbeving op Haiti kwamen ruim 220.000 mensen om het leven.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 and a bomb falls Will everybody see the dawn? Come honey, then we hit bang. Too easy with these